Tijdens het debat hierover in de Tweede Kamer... diende regeringspartij ChristenUnie een motie hierover in... Die wordt ondersteund door coalitiegenoot PvdA. De motie werd ontraden door premier Balkenende. In de motie staat dat er na 2010 geen nieuwe missie in kan mag komen. Opmerkelijk is dat er verder in staat dat het kabinet maar beter rekening kan houden met de motie. Die opmerking staat erin omdat het kabinet in principe zonder toestemming van de Kamer een nieuw besluit kan nemen over het sturen van nieuwe troepen naar Afghanistan. Minister Verhagen van Buitenlandse Zaken hield die mogelijkheid tijdens het debat open. Hij zei dat de situatie de laatste jaren is veranderd, waardoor het denken hierover niet stil mag staan. Er is nog niet gestemd over de motie, maar het is nu al wel duidelijk dat een ruime Kamermeerderheid tegen een nieuwe missie is. China viert vandaag het 60-jarig bestaan van de Volksrepubliek... die in 1949 werd uitgeroepen door Mao Zedong. Op het Tiananmenplein in Peking wordt de grootste militaire parade... in de geschiedenis van het land gehouden. Zo'n 30.000 Chinezen mogen daarbij zijn. S'avonds is er een grote vuurwerkshow. Rond de festiviteiten gelden strenge veiligheidsmaatregelen. Zo zijn de toegangswegen naar de stad afgezet en mogen winkels hun deuren vandaag niet openen. De internationale luchthaven is enige tijd dicht om te voorkomen dat er tijdens de parade vliegtuigen overvliegen. Het overleg in de SER over de verhoging van de AOW-leeftijd is mislukt. De werkgevers wilden niet verder onderhandelen. Volgens VNO-NCW-voorzitter Wientjes zijn de bonden nooit bereid geweest om serieus te onderhandelen over een hogere AOW-leeftijd. Een verbijsterde FNV-voorzitter Jongerius noemde de werkgevers onfatsoenlijk... omdat ze niet eens naar de laatste onderhandelingsronde waren gekomen. Het kabinet is teleurgesteld dat het, kabinet is, dat het overleg is mislukt. Het weer. Het is bewolkt en af en toe regent het. In de loop van de dag trekt de regen langzaam naar het zuiden weg.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 En voor wie